Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Eindhoven die dit weekend geraakt werd door een ontploffende petank of jeu de boelbal is overleden. Het ging helemaal mis bij een vrijgezellenfeest in de Ardennen. De ballen lagen bij een vuurkorf, zegt deze Belgische journalist. Stilaan waren die zo oververhit geraakt dat het helemaal verkeerd liep. Na enkele uren ontplofte een van de petanqueballen als een granaat. Scherven kwamen in het hoofd van een van de mannen terecht. De man van 37 heeft dat dus niet overleefd, werd vandaag bekend. De Formule 1 doneert 1 miljoen euro aan de Italiaanse regio Emilia-Romagna. Daar zouden de coureurs dit weekend eigenlijk over het circuit racen, maar door het noodweer gaat dat niet door. Door de overstromingen, aardverschuivingen en harde regen is er veel schade. Veertien mensen in het noorden van Italië zijn overleden. Sommige Arabische leiders kijken weg als het over de oorlog in Oekraïne gaat. Dat zegt president Zelensky. Hij is op bezoek bij de Arabische Liga, een grote conferentie in het Midden-Oosten. And I'm here so that everyone can honest look, no matter how hard the Russians try to influence. Arabische landen moeten dus onder ogen zien wat de Russen doen in Oekraïne. Zelensky wil dat Arabische landen Oekraïne steunen in de oorlog. Daar zijn ze nu nog niet echt duidelijk over. En helemaal terug naar de Zero's met deze babes. In Amsterdam deze zomer kun je ze live gaan zien in de originele samenstelling ook. De meiden komen naar Milkshake in het Westerpark op 30 juli. Vorig jaar maakten ze hun comeback en sindsdien treden ze na jaren apart te zijn geweest weer samen op. Onder meer op Glastonbury vorig jaar. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 6 graden.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 Dat gebeurde afgelopen zaterdag. De petankballen lagen bij een vuurkorf. Om onduidelijke redenen ontplofte vervolgens één van die ballen. En Blue Origin mag een nieuwe maanlander bouwen voor de Artemis 5-missie van de NASA in 2029. Twee eerdere maanlandingen worden gedaan met een Starship van SpaceX.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 Capitano batti le mura. Che da solo non ce la farò. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo.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 As I run the race, oh yes, I feel the pain. seeking. See, you can get it if you are Cause it is there if you seek it So you can get it if you really Dit is ZFM Zandvoort.